Een tijdje geleden sprak hij haar al over haar laatste schooljaar in coronatijd. Ik heb toen gezegd, misschien tot ziens. En opeens stond ik bij haar voor de deur. En ik mocht haar vertellen, met haar mentor ook bij, bij me, dat ze geslaagd was. En we hadden een heerlijke taart en bloemen. En eh, we hebben een spandoek opgehangen. Dus alles eigenlijk wat hoort bij zo'n dag als deze. Ja, dat is zo ontzettend leuk om te doen. In Amsterdam is een drugslab ontdekt boven een kinderdagverblijf. Het lab werd vorige maand opgerold, maar het is nu pas bekendgemaakt omdat het onderzoek nog niet klaar was. De zogenoemde cocaïnewasserij zat in een woning op de vierde verdieping van het appartementencomplex. Daar werden drugs klaargemaakt voor gebruik. Het aantal coronapatiënten op de intensive care is gedaald tot onder de 300. Het waren er vanochtend 297, het laagste aantal in bijna acht maanden. Provincie Overijssel gaat opnieuw voor tonnen aan korhoenders importeren uit Zweden. Het gaat niet goed met die vogels in ons land. En om te voorkomen dat ze uitsterven zijn er al 200 uit het buitenland gehaald. Zonder succes, want ook de nieuwe vogels gaan dood. We gaan het nog één keer proberen, zegt de provinciebestuurder. landschap passen we aan. We zorgen dat het leefgebied weer eh, geschikt wordt voor het korhoen. En als in die periode op een gegeven moment blijkt van ja, het lukt niet... dan hebben we er alles aan gedaan wat we konden... En dan denk ik dat we moeten accepteren dat het is zoals het is. Een van de redenen dat het korhoen het moeilijk heeft in de natuur in Overijssel is omdat er zoveel stikstof is.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 In Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Akersloot. De linkerrijstrook is daar dicht. De vertraging valt erg mee, die is maar 5 minuten. En verder vielen op de A10 de ring van Amsterdam aan de noordkant van de stad...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 E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro. they fell in love. His name was Rico. He wore a diamond. He was escorted to his chair. He saw Lola dancing there, and when she finished, he called her over. But Rico went a bit too far. Tony sailed across the bar, and then the punches flew, and chairs were smashed in two. There was blood and a single gunshot, but just who shot who at the ZFM. ZFM's antwoord.